8 uur. Dit is dooral meegens met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar 35.000 meldingen van kinderporno op internet binnengekomen. 10.000 meer dan het jaar ervoor. Medewerkers van het meldpunt kinderporno op internet... bekeken na meldingen ruim 100.000 video's en websites van vermoedelijk misbruik. Ruim twee derde van de video's bevatten strafbaar materiaal. veruit het grootste deel stond op Nederlandse servers. Ook het aantal meldingen bij de politie nam fors toe. Werkloze jongeren vinden sneller weer een baan dan ouderen. Van de werkloze mensen tot 35 jaar vond ongeveer een derde binnen drie maanden een nieuwe baan. Onder 55-plussers was dat vorig jaar slechts 1 op de 14, meldt het CBS. Daardoor is een steeds groter deel van de werklozen ouder dan 55. De pro-Turkse demonstratie die vandaag in Rotterdam zou worden gehouden gaat niet door. Burgemeester Abu Taleb had daar al toestemming voor gegeven. Mensen wilden demonstreren tegen het politieoptreden van afgelopen zaterdag bij het Turkse consulaat. Maar de organisatoren hebben de betoging afgeblazen omdat ze bang zijn dat tegenstanders zich ermee gaan bemoeien. De inkomsten van de topbestuurders zijn het afgelopen jaar gestegen, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Topbestuurders van AIX-genoteerde bedrijven verdienden vorig jaar gemiddeld 5 miljoen euro. De Amerikaanse topvrouw McKinstry van Wolters Kluwer was net als het jaar daarvoor de best betaalde bestuurder met een inkomen van 15,6 miljoen euro. Ajax heeft zich geplaatst voor de kwartfinale in de Europa League. De Amsterdammers wonnen gisteravond in de arena met 2-0 van FC Kopenhagen. En dat was genoeg om de 2-1 nederlaag van vorige week in Denemarken goed te maken. De doelpunten werden in de eerste helft gemaakt. Traoré en Dolberg scoorden. Die laatste benutten een strafschop. Het weer. Vanochtend kan het nog wat regenen, vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt maximaal 10 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Het weekend wordt grijs en druilerig. Dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. We staan een file op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam bij de Algerabrug, 3 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open. De vertraging is zo'n 20 minuten.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 En daarna gaan we lekker zomerse muziek draaien. een Trio. I Got It Bad and That Ain't Good. Album Night Train. Zoals al eerder aangegeven, beloofde het dus vandaag een mooie dag te worden. 12 tot 16 graden. weekje of twee wachten. Voordat het echt gaat beginnen natuurlijk. Maar in zo'n lijstje van, met mooie dagen kan het, nu, eh, nummer eh, Summertime, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald natuurlijk niet ontbreken. Bij deze. till that morning, there's nothing can harm Ja, dat was natuurlijk A Lovely Day. Bill Withers in de Studio Rio uitvoering. In the morning. Nu Sabrina Stark. In the morning. You will find me at the time I love the best. Watching rainbow. played on sunlight, pools of water, ice cream, cold light in the morning. Can't you imagine it? It's the morning of my life, yeah. In the daytime nobody understands in the morning. It's the morning of my life. The morning. It's the morning and you still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top right hand corner of the ceiling in my room. Where morning of my life. eigenlijk al een tijdje niks meer van gehoord. Niet zoveel, in ieder geval Sabrina Stark. Ze zit nog wel eens bij de wereld draait door, geloof ik. Nu Louis Armstrong. Someday. Album Hello Dolly. now someday you'll be sorry. The way you treated me was wrong. But it, but I was the one who taught you all you know. Your friend said you to make me sing another song. Good luck maybe with you. And make your future you won't fear. Dear, there won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear. Look at your mama someday. You'll be sorry for Baba Doozies. Baba Doozies. The way you treated me was wrong. Honey, I was the one who taught you all you know. Your friends said you to make me sing another song. Mama, good luck. May be with you, Papa Doses and Papa Doses. And may your future you won't fear dear, there won't be another to treat you like a brother. Broken record. Take it, chief. Take it, chief. Take it, chief. Take it, chief. Take it, big chief. But oh yes, and may your future you won't fear, dear. There won't be another to treat you like a brother. Yeah, someday you'll be sort of redeemed. En nog zo'n zomersnummer. The Summer Wind. Medellin, Peru. that never ends. het eh, blokje Louis Armstrongs. Uh, eh, Lavi en Roos. Als ik dat nummer draai thuis, dan beginnen mijn kinderen al gelijk. Nee, die ken ik. the magic spell you cast.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 And although this wave is stringing us along Cause I'm gonna make Sergio Faraco. Na minha infância em Cajueiro Uma mangueira, um pé de sapoti Final de tarde dava morcego Que acordava pra comer ali no mato tinha cajá, agora tem condomínio lá. Badabadaba. Papá. Badabada. Eu lembro tudo, lembro até da pimenteira, da pitombeira, carambola, siriguelo, bambuzão, a bicharada que aparecia, trazida pela enchente do canal. E era cobra, caramujo, caranguejo demais. Agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá. Agora tem condomínio lá. Panabalaba. Papá. Panabada. Construíram um shopping center no meio da minha memória. Aterrar os guaiabus apagaram minha história. Hoje parece mentira. Tinha um pé de frutabão ali naquele deserto de dar dor no coração. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Parabadabá. I. carambola, siriguela e o bambuzal, a bicharada que aparecia, trazida pela enchente do canal. E era cobra, caramujo, caranguejo demais, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Badabada. love. Oh, I want your love. Every night. Every lay your body down next to mine. Next to mine. On that cool bright morning. On that cool bright morning. Come for you now. Oh, I'm ah. uit. Nummer Give a Little Whistle.